Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot boven de 1600. Dat zegt het militaire bewind in het land. De internationale luchthaven in de hoofdstad Naypyidaw is vooralsnog gesloten... omdat door de aardbeving de verkeerstoren daar is ingestort. Vluchten van hulporganisaties moeten daarom uitwijken naar andere vliegvelden... verder van de rampplek vandaan. Meerdere landen hebben intussen hulp toegezegd en ook gestuurd. Ook de Verenigde Naties maken geld vrij. Hoe die internationale hulp gecoördineerd moet worden is nog niet duidelijk. In Myanmar woedt een burgeroorlog. In Thailand worden nog altijd 50 mensen vermist na het instorten van een flatgebouw door de aardbeving. In Istanbul hebben zich meer dan 100.000 mensen verzameld om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Imamoglu. Hij werd vorige week opgepakt voor onder meer corruptie. De oppositie ziet het als een politieke afrekening van president Erdogan. Het massaprotest vandaag is georganiseerd door de CHP, de partij van Imamoglu. Bij de protesten zijn de afgelopen dagen zijn meerdere journalisten opgepakt. Ook een Zweedse journalist zit vast. De Amerikaanse zanger Sean Kingston heeft zijn beroemdheid misbruikt om mensen en bedrijven op te lichten. De jury heeft de artiest en ook zijn moeder schuldig bevonden aan fraude van bij elkaar 1 miljoen euro. Kingston brak in 2007 door met het nummer Beautiful Girls en werkte samen met Justin Bieber en Chris Brown. Samen met zijn moeder wist Kingston bedrijven over te halen om dure spullen te leveren zonder daar ooit voor te betalen. De moeder zou het meeste brein zijn geweest achter de fraudezaak en is ook al eerder veroordeeld voor fraude.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 half negen in de stad En jij die naar me lacht Ik kon het bijna niet geloven Dat ik jou zou tegenkomen Ik ken je al zo lang Schat jij bent mijn day one Ik ben je man gelopen? Jij, je bent mijn day one. En ik ben je man dat wij elkaar weer tegenkwamen. Duizenden verhalen, we leken te verdwalen, maar nu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 met glimlach, met ogen zo blauw als de zee. Het was een zonnige zondag en jij, jij nam me mee. Er zijn heel wat jaren verstreken en iedere dag is van goud. Het liefdesvuur is gebleken, ik heb mij vez Je ogen nog altijd zo blauw. Er is niets zo mooi als jouw glimlach. En, en ik beloof aan jou. Met de zon in mijn hart blijf ik altijd bij jou. Schatje, ik ben je bent. En jij mijn trouw als jij. moment, of sneeuwt, ik kan echt al. Yeah je tijd voor mij. Maak me zorgen over ons. Samen leven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe het gebeuren kon. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid juist jij sloeg andere wegen in. maar er ooit aan moois is opgebloeid, heeft nu voor mij geen enkele zin.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 ik red het wel alleen. Je hebt me zoveel pijn gedaan, ik leef zonder jou voortaan. Heus, ik red het wel alleen.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 me gelukkig. Als ik naast me kijk, zie ik meteen jou. Heel voorzichtig streel ik lief door je haren. En ik fluister zacht dat ik van je hou. Jij verveelt me geen moment ik ben blij dat ik jou ken, want jij bent het waar ik mijn geluk je niet zo'n zin. En ik zing dan voor jou een lied. Ik zeg nee, ik doe niet mee, maar ik weet het al, het lukt me niet. Ach, je moet gewoon genieten, zingen met een lach of een traan. Het is op tijd. In ons bloed. Ja, het is goed. Zingen, ja, dat is ons leven. Het zal voor nooit meer overgaan. Ik zou nooit iets anders willen. Het is de allermooiste baan. Met jou te zingen, voelt echt tof. Een feestje voor ons allebei. Wacht, ik denk dat te gek voor jou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 myself sad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 ZFM. Ik krijg je niet uit mijn gedachten Lekker ding Laat mij niet langer op je wachten oh, oh, oh, oh, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding, wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. Krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, vies. is daarom dat ik zin. Wow, wow, wow, wow, lieveling. Wanneer kom jij mijn hart verwarmen? Lekker be